Ja, hier in Lviv toch heel erg veel sceptisch. Er is nog niks ondertekend. Er is vandaag onderhandeld op het allerlaagste niveau. Zelfs nog niet op het niveau van ministers. Dus laat staan op het niveau van staatshoofden. Terwijl je toch mag aannemen dat Poetin echt hier het, het eh, allerlaatste woord heeft. Delegaties van Oekraïne en Rusland hadden vandaag dus een overleg in Istanbul. Bij een steekpartij bij een asielzoekerscentrum in Almere is vanavond iemand ernstig gewond geraakt. Een ander raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk wie er heeft gestoken. Volgens de politie ging er een vechtpartij aan vooraf. Hackers hebben voor ruim 550 miljoen euro aan cryptomunten gejat van een Amerikaans techbedrijf. Het gaat om een van de grootste cryptodiefstallen ooit. Het bedrijf ontdekte de diefstal vanmorgen toen een gebruiker cryptomunten wilde opnemen, maar dat niet meer lukte. Honderden reizigers zullen hun treinreis van vandaag niet snel vergeten. Over een traject waar ze normaal een half uurtje over doen, Rotterdam-Breda... hebben ze nu bijna zes uur vastgezeten in de trein. Dat kwam doordat de machinist geremd zou hebben op een ongelukkige plek op het traject. Celine en Nasser zaten vanaf tien uur in de trein. Je had mensen die wel echt best wel geïrriteerd werden. En waaronder ik zelf ook wel, maar ik moest meer lachen van ellende, zeg maar. Terwijl sommige mensen het echt aan het schelden waren. Om eh, Half twee pas was de eerste evacuatietrein. En toen wij instapten, dat duurde ook een uur. En eh, toen waren we al bijna vier uur verder. Dus ja, toen, toen, eh, ja, toen uh, gingen echt mensen schreeuwen en vloeken. En mensen waren ook uitgeput. Waren echt aan ons lot overgelaten. NS en ProRail hebben sorry gezegd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht kan het gaan regenen in het noorden. Morgen wolken, af en toe een zonnetje. 7 graden op de Wadden tot 12 in Limburg.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 10 minuten extra. De andere kant op, van de A10 West naar de A10 Noord via Amsterdam-Zuid... Eh, heb je een kwartier vertraging tussen Geuzenveld en Durgedam. A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer... en 20 minuten vertraging door een ongeluk. En de N208 Sassenheim-Velzen tussen Zandpoort en IJmuiden 10 minuten extra. Tussen Tussen Hoofddorp en Weesp rijden op dit moment geen sprinters vanwege de inzet van hulpdiensten. De vertraging is een half uur en het gaat tot ongeveer half acht duren volgens de NS.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 But it seems they left a souvenir. One refrain eternally will haunt me, taunt me. It came from nowhere. was not meant for me. Why is it always reminding me of a love dream that never could be? Sweet song that wasn't meant for me.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 Ja, welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz op zondag. Wij hoorden Dan Barrett en his extra Celestials. En een Celestials, eh, dat is eh, eh, een, een, de naam gelieerd aan het instrument dat we net hoorden, de Celesta. Een instrument, het lijkt wel een kinderpianootje dat in de klassieke muziek af en toe wordt gebruikt, maar toch een volwaardig instrument. Dus een beetje tingeltje geeft dat. wij hoorden dan Barrett, zoals ik zei. En ik ga nu in de serie Nederlandse jazzmuziek van Weleer... gaan we luisteren naar een prachtige opname uit 65. We horen Piet Noordek op het altsax, Lex Smits piano... Wim van de Beek gitaar, Jacques Schols op de bas... Evert Overweg op het slagwerk en Tom Kelling. Jeetje. Ja, die is ook nog op de cabassa. En wij gaan luisteren naar Stomping at the Savoy. toch weer eens een keer eh, als gast eh, mogen optreden in CFM Jazz op zondagmorgen. Ja, eh, in verband met de ellendige toestand in de Oekraïne... had ik besloten om klassieke muziek te draaien... maar die dan wel door jazzmuzikanten wordt gespeeld. Bijvoorbeeld de klassieke dans Pavane van Gabriel Fauré... Hier gespeeld door de Amerikaanse jazzvioliste Regina Carter... die wel de Paganini van de jazz wordt genoemd. de jazzpianist Jacques Lussier waagde zich aan de klassieken. Dit was een van de vele Hongaarse dansen van Brahms. Ja, en van Brahms gaan we naar de jubilerende Dutch Swing College Band... die dit jaar eh, met een extra bezetting, een jubileumbezetting... door het land toert. Omdat ze nog steeds eh, aan de bak zijn, zal ik maar zeggen zichzelf steeds vernieuwend, eh, vooral in bezettingen. Het orkest moet jeugdig blijven. Ik heb een opname hier uit, eh, <laughs> ja, uit Duits, een Duitse opname, en een Duitse live opname mogen we wel zeggen. En eh, daarin doen onder meer bij de helaas beide reeds overleden gebroeders Katé. We gaan luisteren naar een een stuk dat eh, op vele agenda's staat van soortgelijk orkest. nobody knows you when you're down and out. applaus voor de jongens van de Dutch Swing. En van de Dutch Swing ga ik naar ehm, groep René Voet en Pigalle 44. Dat is een eh, Nederlandse formatie die uh, Django Reinhardt muziek speelt. En het bijzondere van deze cd is dat Gert Wantenaar daar accordeon speelt. En dat is dezelfde Gert Wantenaar die in mei naar een volgens mij reeds uitverkocht concert in de krocht gaat komen als uh, eh, solist. We gaan eh, luisteren naar een eh, typisch muzettenachtig achtig jazzy stukje. En dat heet Mystère, een compositie van Reinier Voets. Música van dit programma... met een stuk uit de Peerkind Suite. Maar ook andere klassieke componisten ontkwamen niet aan zijn arrangeerhanden. Zoals Tchaikovsky. Van hem uit de suite De Bloemenwals. Big Band Optima Forma. Eh, bloemetjes bij. Eventjes de verkeerde cd opgezet. Dit was humoresk, gespeeld door Art Tatum. Maar nu gaan we even toch naar de bloemenwals van Duke Ellington. said I might. Soms worden klassieke stukken gemengd met moderne composities. Zo voegde de Amerikaanse jazzzangeres Karen Ellison werk van Frédéric Chopin en Antonio Gobim samen. De Preludes nummer 1, nummer 4 en de song Insensites. En zo kreeg je dit. Ja, ik heb eh, op de draaitafel liggen de, een cd van de talentvolle gebroeders dus Bates, de Bates Brothers, Blue Shuffle à la Jerk. Ik zei dat de gebroeders Beets waren... maar ik had er natuurlijk bij moeten vertellen... dat er eh, wederom een halve krochtbezetting bij was. Eh, Angelo Verploegen op de trompet... Rolf Delfos op de altsax... Jan Menu op de baritonsax. En een van de heren, Patoschka, Wim Kegel of Pascal Vermeer op het slagwerk. Dat weet ik nou weer niet. Eh, ik ga nog een stukje draaien uit de klassieke kast... En dat zijn de, de Andrew Sisters. Begin the Begin. When they begin, begin the begin. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical spring. memory evergreen. I'm with you once more, I'm with you under the stars, under the stars, and down by the shore an orchestra's playing. And even the palms seem to be swaying, no oh, swaying, when they begin, when they begin to begin. To live again is best old endeavor, his best old endeavor. Except that tune clutches my heart, clutches my heart. And there we are, swearing to love forever and promising never, never to part. What moments divine, what rapture serene till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well, I know too well what they mean, too well what they mean. So let them begin, begin the begin. Let the love that was once a fire remain an ember sleep like the dead desire I only remember when they begin the begin. Oh yes, let them begin the begin, make them play till the stars that were there before return above you. Till you whisper to me once more, darling, I love you, and we suddenly know heaven we're in. When they begin, begin the begin. Begin, begin, begin, begin, begin, begin, begin the begin. muziek van Bach is op allerlei manieren door jazzmuzikanten gespeeld. Ook de Belg Toets Tielemans waagde zich eraan. Met onder andere de sonate Siciliano, vaak uitgevoerd op piano of fluit. Maar dit keer dus op mondharmonica. CFM Jazz voorbij. Gastheer was Peter den Boer en gast Tom Hendricks. In de tijd dat ik in het jazzteam zat... eindigde ik het programma altijd met een versie van We'll Be Together Again... gecomponeerd door Carl Fischer met tekst van Frankie Lane. Daar zijn honderden uitvoeringen van. En voor vandaag koos ik de versie van trompetist Louis Armstrong. Will be together again? Wie weet. Fijne zondag. We will be together again. Your kiss. Your smile. Our memories are treasure forever. So try thinking with your heart.